Vijf uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Amerika klaagt zeven Russisch geheimagenten aan voor cyberaanvallen op doelen in meerdere landen. Onder hen zijn ook de vier officieren die geprobeerd zouden hebben de OPCW in Den Haag te hacken. Dat is de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De Russen probeerden meerdere organisaties te hacken die Rusland in diskrediet konden brengen. Zoals antidopingagentschappen en het onderzoek naar de vergiftiging van ex-spion Skripal. De Amerikanen willen de Russen in de VS berechten. Rotterdam wil het afsteken van vuurwerk grotendeels gaan verbieden... en wijst daarom zones aan waar afsteken wel mag. Dat zou moeten ingaan bij de jaarwisseling van 2019 naar 2020. Burgemeester Abu Taleb wil met 35 afsteekzones iets doen aan de overlast... en schade die vuurwerk aanrichten. Nu is het nog zo dat er in Rotterdam zones zijn waar niet mag worden afgestoken zoals bij ziekenhuizen en kinderboerderijen. Er staat geen belastende informatie in het FBI-onderzoek... naar kandidaatrechter Brett Kavanaugh. Dat zegt het republikeinse hoofd van de Amerikaanse Senaatscommissie. Kavanaugh wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij ontkent zelf dat hij vrouwen heeft misbruikt. Het Witte Huis liet eerder al weten dat Kavanaugh gewoon kan toetreden tot het Hoge Rechtshof. Morgen wordt besloten of het debat over de kandidaatrechter wordt afgerond. En dan, als dat gebeurt, dan kan er op zijn vroegst zaterdag worden gestemd over zijn benoeming. En de kinderpostzegelactie heeft dit jaar 9,4 miljoen euro opgehaald. Er deden 160.000 basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 mee. Ze verkochten niet alleen postzegels, maar ook pleisters, tulpenbollen en theepakketten. Het geld gaat naar verschillende goede doelen voor kinderen... zoals kinderen die in Nederland in een dakloze opvang wonen. Het weer, in het noorden nog wat regen. Verder zonnig en droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen veel zon en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op donderdag. In Noord-Holland staan files met 10 minuten of meer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Zween 25 minuten...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 outside my safety zone, outside all the lines that made my home, to find out that no one really lives without giving water. tweede uur zijn we gestart met Ilse de Lange met Miracle. En we gaan nu door met een oudje van Lorde. En dat heet Royals. Yeah, yeah, yeah! tijd op tijd. Garantie voor gezelligheid. Ha, ha, ha, Ai, Ros, jongen, zoetse, jongen. Hey, chef, ik moet naar Wassenaar. Wassenaar,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 de volgende onderneming van het jaar. Dat zal worden bekendgemaakt tijdens de ondernemingsgala van 2018... dat op 15 november plaatsvindt in de haven van Zandvoort. Voordat het zover is, kunnen Zandvoortse bedrijven... en de komende twee weken genomineerd worden. Ieder jaar kiest Zandvoort een onderneming... die volgens de stemmers de beste uit de bus komt. Vorig jaar was dat de snackbar Tasty Corner. Ze waren zowel door de publiekstemmen als door de vakjury... bestaande uit gerenommeerde ondernemers, gekozen tot winnaar. De nominatieronde. Vanaf nu kan iedereen een bedrijf nomineren in één van de categorieën. Horeca, retail en overige. Stuur een e-mail naar ovhj.zandvoortsecourant.nl of gebruik hiervoor de Zandvoort-app. Neem de naam, geef de naam en het vestingsadres op... en, niet onbelangrijk, geef een korte motivatie van uw nominatie. Nomineren kan tot uiterlijk maandag 15 oktober. Daarna zal de organisatie bekendmaken welke bedrijven, drie per categorie, gaan meedingen naar de eretitel. Ondernemer van het jaar 2018. En hier een heel speciaal plaatje. Gelovigen die wakker worden, wetenschappers in de waar. De wereld weet het nou, van Venus komt de vrouw en de mannen die komen van Mars. Ik zal ze nooit precies begrijpen en krijgen er wel eens tussenuit. Maar heb al wel geleerd dat hoe je het bent of keert zonder vrouw houdt een man het niet uit. En aan de Hek, Zij laat zich pen beschrijven, maar eerst geen onderstreven blad. Aan het eind van mijn Latijn zal zij nog bij me zijn, als de helft van mijn kloppende hart. Ze raakt me met de juiste woorden, maar legt ze nimmer in de mond. Ze is vandaag en morgen, laat ze alle zorgen verdwijnen als sneeuw wordt de zon. is een ode Dat heb ik als Golden Oldie uitgekozen? Een hele, en we gaan eh, van de jaren 70 eh, tot aan jaren 80. En ik kreeg Labie Cifre, een aantal grote hits... met onder meer I Must Be Love, later gecoverd door The Madness... Watch Me, Nothing Gonna Change en Listen to the voice, Voices. Cifre, grote hit, was het nummer Something Inside So Strong. Het protestlied tegen de apartheid in Zuid-Afrika... bereikte in 1987 de derde plek in de Nederlandse top 40. Behalve albums heeft Cifre ook een aantal dichtbundels en toneelstukken uitgebracht. Afgelopen zaterdag vertolkte Treintje Oosterhout dit nummer met veel verven in het programma De Beste Zangers van Nederland. Ook een geweldige uitvoering. Maar hier is Labi Sievre met juist Something Inside So Strong. Hoop ik. Ja toch maar doen. <laughs>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 sisters when they insist we're just not good enough. Mm-hmm. When we know better, just in the eyes and say, We're gonna do it anyway. gonna do it anyway. There's something inside so strong, and I know that I make it. Though you're doing me wrong, so wrong. and thought that my pride was touched on. Oh no. There's something inside so strong. Oh, something inside. can see.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 In de loop van de ochtend brak in het zuiden de zon geleidelijk door. De maximumtemperaturen lagen tussen 16 graden in het noorden... en 19 graden in het zuiden van het land. De wind was zuidwestelijk en werd matig. Aan de kust was het behoorlijk krachtig. In de nacht na vrijdag zijn er opklaringen... en is er lokaal kans op een mistbank. De minima komen uit op ongeveer 9 graden. De wind draait naar zuid en is zwak tot matig. Vrijdag overdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. De maximumtemperaturen variëren van 17 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. De zuidelijke wind is matig. Ja, en we hadden het over de, over de Korendag. Daar wil ik het toch nog eventjes over doorgaan. De Korendag, dat is eh, aanstaande zaterdag... in de protestante kerk aan het Kerkplein. En de, het thema dit keer is disco. Ja, en disco, dat is natuurlijk een, een heerlijke vorm van muziek... om lekker vrolijk van te worden. Ja, we worden, we worden, allemaal worden we aangekleed... en we krijgen allemaal speciale kapsels... en weet ik van wat we allemaal krijgen. Het wordt een gezellige boel, dus ik zou zeggen... kom zeker naar, de, eh, naar het Kerkplein en ga naar de discotent. Want meer zal het niet worden, een discotent, juist. Ik ga u hele liedjes laten horen die zeker tegenwoordig gebracht zullen worden. Eentje door de Jacksons, Blame It On The Boogie. En de andere, dat zeg ik altijd, en dat zegt Alba voor mij. wel om janken, weet je dat? I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard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 liefst 22 koren zullen meedoen zaterdag... in het Korendag op Zand, in Zandvoort. En de koren uit de regio komen koren uit de regio... maar ook uit Etteleur, Gorkum en Nunspeet. En die komen langs om te zingen. Het belooft een waar feest te worden. Net als voorgaande jaren komt er nu ook weer prominente mensen... zoals André Hazes, Bob Marley en Joan Travolta voorbij. Zoals het doen gebruikelijk zijn het Zandvoortse koor... ons koor, het Zandvoortse koor... de Beachpopzingers de korendag af... Het is overigens het enige Zandvoortse koor dat meedoet. Dit jaar sluiten we samen af met de Koor Shuffle. Ga voor meer informatie naar www.zingenaanzee.nl. Dus ik hoop u zaterdag te zien. En we beginnen om half elf. I love you, but you don't know how much. You know I need you. I need your touch. You know I love you, but you don't know how much. No, you don't. No, you don't. No, you don't. But we can find a better way. Have to find a better way. We can find. 要坦诚。 kort is Lars Carré de nieuwe voorzitter van de afdeling Zandvoort van het Rode Kruis. De 35-jarige van oorsprong gespecialiseerde verpleegkundige... heeft voor zichzelf drie kerntaken geformeerd. Versterken van de, van de zelfredzaamheid, meer jongeren betrekken bij het Rode Kruis... en meer Rode Kruis vrijwilligers betrekken bij de evenementen in Zandvoort. Voorlopig komt er met Lars Carré dus een gedreven persoon aan de leiding... van de afdeling Zandvoort van het Rode Kruis. En daarom zeggen wij altijd maar... Blommekinders, leg die stiletto's weg. Vergeet die bloedige tafereelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. Vechten gaat zo gauw vervelen. Mensen met bloemen in hun haar wat vreemd zegt de misselijkmakende middenstand. Mensen die van iedereen willen houden, men vraagt zich af wat is er aan de hand. Denken ze dan niet aan geld? Je moet toch werken voor je brood. Zonder voedsel ga je toch immers kapot. Wat triest dat men niet weet waarom het eigenlijk draait. Is de mens van binnen dan al zo rot. Blomme kinders, leg die stilato's weg. Vergeet die bloedige tafereelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. Vechten gaat zo gauw vervelen. Of is de mens onwetend, onnozel, verblind? door zijn materialistisch bestaan. Door het mis van de struggle for life die hem belet geestelijk verder te gaan. Het is nuttig, geloof me nou, voor één keer te overdenken waarvoor je leeft. Want het is heel wat meer dan het slijk der aarde waarvoor men zwoegt tot men geen assen meer heeft. Blommekinders, leg die stiletto's weg. Vergeet die bloedige tafereelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. Vechten gaat zo gauw vervelen. Schelden op het nieuwe bewijst dat je bang bent, zet die vooroordelen opzij. Hoop doet leven de gedachten aan iets moois, maakt toch immers iedereen blij. Ook ik dacht vroeger dat het helemaal niet deugde, maar nu het de goede kant uit gaat, wil ik helpen, althans proberen te streven naar een wereld zonder had. Bloemen, kinderen, slecht die stiletto's weg. Vergeet die bloedige tafereelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. Vechten gaat zo gauw vervelen. Ja, en hier komt het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort tot 10 oktober. Smallfoot, in het Nederlands, zaterdag, zondag, woensdag om half 2, in twee zes jaar. De film van Dalen Higgins, dat is alle leeftijden en het is zondag om half 4. Super Juffie, dat is een nieuwe, woensdag om half vier, alle leeftijden. En dan hebben we Johnny English, Strikes Again, donderdag, zondag, maandag, dinsdag om 8 uur... En vrijdag, zaterdag om 7 uur. En dan komt er nog een extra zaterdag om half 4. En dat is in twee zes jaar. En dan hebben we de boekclub. Vrijdag, zaterdag om half tien. Alle leeftijden. En dan hebben we filmclub Simon Colum. Zama. Een officier moet overleven in Zuid-Amerikaanse kolonie in de 18e eeuw. Woensdag om half acht en het is 16 jaar. Voor kaartverkoop en info www.circusandvoort.nl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 smile. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. dit was natuurlijk Marco Borsato met je... Nee, je hoeft niet naar huis vannacht. Nou, ik ga wel naar huis straks. We gaan door met een andere Nederlander, Brownie Dutch. Stupid Kind of Lover. Meer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. deze donderdag zit er weer op. Ik hoop u volgende week donderdag weer terug te zien. Tenminste, ik hoop u eigenlijk zaterdag terug te zien... in de protestantse kerk op het Kerkplein bij onze Korendag. En eh, ja, ik wens u toch een heel prettig weekend. Ik hoop dat het mooi weer wordt. En eh, gezond weer op morgen. Tot volgende week.